Nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Freddy van met het NOS Journaal. In Aleppo zijn afgelopen nacht vier geïmproviseerde ziekenhuizen gebombardeerd. Dat zegt een organisatie van Syrische artsen. Er zou ook een lokale bloedbank zijn geraakt. De berichten zijn moeilijk te controleren door onafhankelijke bronnen. Rebellen en het regeringsleger vechten al vier jaar om Aleppo. Wijken in het oostelijk deel van de stad zijn nog in handen van rebellengroepen. Syrische regeringstroepen veroverden deze maand de enige bevoorradingsweg in het gebied. De lange files op de toegangswegen naar de Britse havenstad Dover staan daar zeker nog tot morgen. Gisteren liepen de vertragingen op de snelwegen van Folkestone naar Dover en van Canterbury naar Dover op tot 15 uur. De files zijn een gevolg van extra grenscontroles. Die voert Frankrijk uit in verband met de dreiging van terrorisme. Bovendien willen dit weekende heel veel Britse vakantiegangers naar het continent. De politie heeft extra mensen ingezet om de vastgelopen automobilisten van flessen water te voorzien. Het Afghaanse leger begint volgende week een offensief tegen groeperingen die verwant zijn aan IS en krijgt daarbij hulp van Amerikaanse militairen. Tot het offensief was al besloten voor de aanslag van gisteren in de hoofdstad Kabul. Gisteren kwamen zeker 80 mensen om het leven en raakten meer dan 230 mensen gewond. De Grand Prix van Hongarije is gewonnen door Lewis Hamilton. Bij de start greep hij direct de koppositie en die gaf hij niet meer uit handen. Max Verstappen eindigde op de vijfde plaats. En de Australische Chloe Hosking heeft op de Champs-Élysées in Parijs de derde editie van La Course gewonnen. De sprintster van de Wiggle High Five ploeg won de massasprint. Marianne Vos eindigde als derde. Het weer, geregeld zon, maar op een enkele plek een regen- of onweersbui. Morgen een zwakke storing over het land met wolkenvelden en een enkele bui. Maar er zijn ook perioden met zon. Het wordt middags 20 tot 25 graden.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 Can I leave with yeah. you? lady? I don't know, but I sure feel good to me. Sing it one more God. time. It feels like something's heating up. Good morning. <laughs> and that's it. Uh-huh. que could I take you home with me?